De vijf grote pensioenfondsen adverteren vandaag in de dagbladen. Onder de kop, er is wat aan de hand met uw pensioen, leggen ze uit wat er speelt en proberen ze mensen gerust te stellen. De fondsen zeggen dat ze moeilijke tijden doormaken en dat iedereen dat merkt in zijn portemonnee. Maar ze benadrukken dat geen land ter wereld zoveel gespaard heeft voor het pensioen als Nederland. Het enige risico dat u loopt is dat uw pensioen iets lager kan zijn als het slecht gaat met de economie, zo staat in de advertentie. Later vandaag worden nieuwe cijfers bekend over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Als die te laag is, kan dat leiden tot verslechtering van pensioenen. De eerste nieuwe cijfers die bekend zijn, zijn van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De dekkingsgraad in augustus was 94 procent. In juli was dat nog 103 procent. De lage dekkingsgraad is het gevolg van de lage rente. Zorg en Welzijn benadrukt dat korter op de uitkeringen nu niet aan de orde is. De Amerikaanse dominee Terry Jones wil nog eens nadenken over zijn voornemen om morgen op 11 september Korans te verbranden. Gisteravond zei hij dat hij geen Korans zou verbranden omdat hem was beloofd dat het islamitische centrum bij Ground Zero er niet komt. Maar de initiatiefnemers van het centrum zeggen dat ze van niets weten. Dominee Jones zegt dat nu dat hij is voorgelogen. De Amerikaanse regering oefent grote druk op hem uit om de Koranverbrandingen niet door te laten gaan. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen op het WK in de finale tegen gastland Argentinië. Nederland plaatste zich gisteravond voor de vierde achtereenvolgende keer voor de finale door een moeizame overwinning op Engeland. Na verlenging was het 1-1. Oranje won de strafballenserie met 4-3. Argentinië schakelde met 2-0 Duitsland uit. De hockeyfinale is in de nacht van zaterdag op zondag. Het weer wisselend bewolkt en zonnig, plaatselijk enkele buien. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 了。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 luisteraars, hartelijk welkom in het tweede uur van CFM Jazz. Waar we mee begonnen, dat is werkelijk een cd, een van mijn grote favorieten. B.B. King met, met, gast, met gasten. Om er maar wat te noemen, Van Morrison, Tracy Chapman, die u zo, zo net hoorde met The Thrill Is Gone. Eric Clapton, Bonnie Raitt, D'Angelo, Dr. John, Diana Warwick, Paul Garrick. The Rolling Stones, Zucchero. Die gaan we zeker nog dit uur draaien. Met Zucchero, let it goed aan roll. want het is een onwaarschijnlijk mooi nummer. Nou ja, en doen hem zomaar op, Willie Nelson. Het is een fantastische cd. Echt een, hij is al een aantal jaren, zeg maar, staat hij in de schappen. Maar het is, het is onvergankelijke, fantastische kwaliteit. Goed, uh, we gaan verder. Mr. Happy. That's what I long to be. All the odds are. Ja, Tony Bennett. Ik wil hier toch nog wel even wat over zeggen. schitterende cd, All Time Greatest Hits. Maar daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Want die Tony Bennett, die in 1926 is geboren... een van mijn favoriete crooners, om het zo maar te zeggen. Alhoewel ik dat eigenlijk een benaming vind die niet helemaal op zijn plaats is. Het is gewoon een hele goede zanger. een fantastische artiest... Met 14 Grammy Awards op zak. Nooit zo vreselijk, eh, tenminste wel natuurlijk wel in, een, een grootheid in, eh, in Amerika. En ook zeker in Europa hoor. Ehm, niet te vergelijken met, eh, met, met Frank Sinatra. Hij heeft ook zijn eigen stijl gelukkig behouden. Hij heeft een enorm aantal studioalbums gemaakt je kunt zo gek niet denken. Of eh, nou, vrijwel alle, alle prachtige stukken staan, uh, staan erop. Eh, hij is ook beroemd geworden met het stuk Blue, Blue Velvet. En is inmiddels al dik over de 80. En zingt nog steeds. Je kunt een stukje van hem zien op YouTube. Ehm, waarin hij samen zingt, dacht ik, met Diana Kroll, dan is hij toch al over de tachtig. Als je ziet wat een viriele en vitale man dat is. Het is werkelijk ongekend, maar nog steeds een hele prachtige stem. En grootheid. We gaan verder. And well, something that you never had. out and play, play, play. You gon' fly on Friday, and on Saturday we go out and play. Sunday we go to church. But don't listen to anything they say. You know my heart's in misery. You know, crazy. Lord have mercy. My heart's in misery. in the deep blue sea. might as well pack up that one suit and leave. Because someone's can your roll on. Well, when I went to see my baby, she pulled the chains and locked the door. She says goodbye with a spoon. I don't need your rolling. there just like a woman. Yes, they'll leave you feeling awful bad. Yes, and all the time they know this is my first coming up. like to love and lovers Elaine. The spoon like to love the wee hours in the morning when it's pouring down rain. Oh, she has gone. Jimmy Witherspoon, who else? Uh, dit is een werkelijk fantastische opname uit 1993. Um, eh, in San Francisco. Om precies te zijn op een zaterdag december, 18 december 1993. En eh, dit is natuurlijk uh, A Night in San Francisco van een Van Morrison cd. Live at the Masonic Auditorium San Francisco. Moet het natuurlijk wel goed uitspreken. Een waanzinnige mooie cd. Goed, dit was eventjes een lekker stukje blues. We hebben geloof ik nog een stukje blues, hè David? soul blues, ja, nou ja, we gaan nu nog even een stukje blues eh, draaien. Ehm, ik denk wel een, eh, een, een mooi stukje van Molly Johnson. Avignon Blues. Messiah's afternoon. As I roll on down this river, my mind just won't be crowded room. Uncle Soul. Hij is een nieuwe ster bij Motown. Eh, dit was Seven Nation Army natuurlijk van White Stripes. Eh, hij doet eigenlijk hetzelfde als... Ehm, hoe heet het ook weer? De, de, de, baseballs. Die maken van elk, eh, elk nummer een rock and roll nummer. En hij doet dit eigenlijk... Hij maakt van normale nummers maakt hij een soul nummer. En het is eigenlijk toch wel heel erg leuk. Het verschil is enkel dat hij ook heel veel eigen nummers heeft. Dat zult u bij het volgende nummer eh, te horen krijgen. Sadao Watanabe. Als ik het tenminste goed uitspreek. Een uh, Japanse saxofonist, altsax, sopraansax, fluit, whatever. Geboren in 1933. Enorme, prachtige toon. Eh, heeft toch wel met eh, de grote der aarde ook gespeeld door, wat te noemen, Lee Rittenauer, Dave Crusidan en Hank Jones. Ja, ik, ik, kan niets anders zeggen dan prima. Ehm, behoorlijk eh, wat eh, stukken opgenomen ook. En waaronder dus dat mijn My Romance, wat, uh, wat u daarnet hoorde. Dat wilde ik het toch eventjes vertellen, want het is best wel bijzonder. Een Japanner met zo'n mooie toon. Of zeg ik nu iets helemaal verkeerd? Laten we maar verder gaan. als ik dit soort muziek hoor, Herbie Hancock, met zo'n fijn nummer, Herbie's Blues, dan vertaal ik dat altijd naar een wat rokerig, rokerig eh, ja, café of, of, of gelegenheid. Waar je gewoon heel relaxed zit te luisteren naar de, zoals je dat dan noemt, de echte swingende jazz. Want dit is toch heel oorspronkelijk. Ja, wat is oorspronkelijk, zult u zich dan afvragen. Want per slotverrekening is de jazz natuurlijk ontstaan op de rijstvelden vroeger. Maar ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Eh, we naderen alweer, zeg maar, zo'n beetje het einde van het eh, tweede uur, eh, lieve luisteraars. Ehm, dat neemt niet weg dat, dat ik toch nog maar één keer een stuk neem uit de cd van B.B. King. Want ik vind het gewoon te zonde om niet te draaien. En dit stuk is, eh, heet dan Hummingbird, Hummingbird. Iedereen weet wel wat een hummingbird is, Helemaal natuurlijk als het gezongen wordt door Diana Warwick. where I live. I'll give all I've got to give. I'm talking about I am his hummingbird. Oh, she's little and she loves me too much for words to say. When I see her in the morning, sleeping. when I see her. and each kiss an inspiration. Ja, een oldie but goodie. Frank Sinatra nog steeds een groot voorbeeld voor zangers en beginnende kreuners, waaronder ikzelf. Ja, we gaan eh, er zo dadelijk alweer uit, eh, lieve luisteraars. Het tweede uur zit er helaas alweer op. We, hebben, we hopen dat we een veelzijdig programma hebben gebracht. En zo niet, dan eh, horen we dat nog wel een keer terug van u. wensen zijn altijd ja, u mag altijd uw wensen uitspreken. Laten we dat maar uh, voorop stellen. Wat ik ook wens is eh, mijn zoon, die vandaag 19 is geworden. Een hele fijne verjaardag, Bob. En tot ziens.